Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden deel van Nederland. Twee parlementsleden uit Curaçao stemden tegen, omdat het eiland volgens hen niet echt autonoom wordt. Een lid uit, Sint Eustatius is tegen, omdat de bewoners van het eiland volgens hem niet dezelfde rechten krijgen als andere Nederlanders. Eerder ging het Nederlandse parlement al akkoord met het nieuwe statuut, dat op 10 oktober van kracht moet worden. Nu moet alleen Aruba er nog over stemmen, omdat alle onderdelen van het koninkrijk zich erover moeten uitspreken. In Australië zijn de stembureaus geopend voor de verkiezing van een nieuw parlement. Het lijkt een spannende strijd te worden. Volgens de peilingen kan de regerende Labour-partij op ongeveer evenveel stemmen rekenen als het oppositieblok van de liberale en nationalistische partij. Premier Julia Gillard van Labour en de rechtse oppositieleider Tony Abbott hebben tot het laatste moment campagne gevoerd. Gillard is sinds mei premier van Australië. Ze verving toen partijgenoot Rudd, die onverwacht aftrad. Tony Abbott is een conservatieve katholiek en een monarchist, terwijl Gillard wil dat Australië na de dood van de Britse koningin een republiek wordt. Tennister Serena Williams heeft zich afgemeld voor de US Open. De nummer 1 van de wereld heeft nog te veel last van haar voet. Ze raakte gewond toen ze in een restaurant in glasscherven stapte. Vorige maand werd ze geopereerd, maar ze is nog onvoldoende hersteld. Serena Williams won de US Open drie keer. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 16. De dag begint met wat motregen in het noorden, maar vanuit het zuiden breekt de zon door. Later kan lokaal weer een bui ontstaan. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het.